Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat in Den Haag vanaf nu weer over stikstof. In de Tweede Kamer wordt gepraat over de plannen om de uitstoot te verlagen. Kan nog wel eens een pittig debat gaan worden, zegt mijn collega Roel Bolsius. De tegenstanders die vinden de problemen met stikstof overdreven. Daarom vinden ze dat de plannen veel te ver gaan, veel te ingrijpend zijn. Bovendien zijn ze veel te duur, want het kabinet heeft er 25 miljard euro voor uitgetrokken in een fonds. Voorstanders die zeggen, ja, ze zijn wel ingrijpend die plannen, maar ze zijn nou eenmaal noodzakelijk. Stikstof is echt een probleem voor de natuur. Het wordt een lange zit voor de Kamer. Het debat duurt waarschijnlijk tot vanavond laat. Hulpverleners hebben moeite om slachtoffers van de aardbeving in Afghanistan te bereiken. Hulp komt daardoor moeilijk op gang, zegt deze organisatie. Het is een erg bergachtig gebied, eh, moeilijk toegankelijk. Eh, en die regenval die, die veroorzaakt ook eens keer extra eh, aardverschuivingen. Dus het is, het is moeilijk om het gebied in te komen. Met helikopters wordt geprobeerd om slachtoffers te bereiken. Bij de beving kwamen minstens duizend Afghanen om het leven. Meer dan 1500 mensen raakten gewond. We pakken nog steeds veel minder vaak de trein en de bus dan voor corona... blijkt uit cijfers van het CBS en het bedrijf achter de OV-chipkaart. In mei bliepten we ons 83,5 miljoen keer het OV in. Dat zijn 23 minder check-ins dan in de laatste mei-maand voor de pandemie. Dieptepunt was april 2020, de eerste volledige lockdownmaand... toen we alleen noodzakelijke reizen mochten maken. De fijnste stad ter wereld om in te wonen is Wenen in Oostenrijk. Journalisten van het Britse tijdschrift The Economist hebben steden overal ter wereld gerankt. Wenen staat bovenaan de lijst vanwege stabiliteit, goede infrastructuur en gezondheidszorg en een hoop cultuur en vermaak. Vorig jaar stond Auckland in Nieuw-Zeeland op 1, maar die stad is door de coronamaatregelen gezakt naar 34. De eerste Nederlandse stad is Amsterdam op 9 en helemaal onderaan bungelt Damascus in Syrië. Het weer volop zon. Het wordt vandaag 27 tot 31 graden. Tegen de avond kan het in het zuiden gaan onweren en hagelen. In de rest van het land blijft het lang warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk bij de Koentunnel zorgt voor vertraging op de A10, de ring van Amsterdam. Het ongeluk gebeurde bij de Koentunnel richting het zuiden. Daardoor staat nu een file van 6 kilometer vanaf afrit Volendam.